Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor de zevende week op rij wordt in Hongkong massaal gedemonstreerd tegen de Chinese regering. 10.000 mensen lopen in een mars door de stad. De betogingen waren in eerste instantie gericht tegen een omstreden uitleveringswet... maar gaan inmiddels over wat veel Hongkongers zien als de uitholling van democratische vrijheden. Ze vinden dat de regering in Peking te veel invloed krijgt in de semi-autonome stad... Vanwege de demonstratie zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er barricades geplaatst voor belangrijke politie- en regeringsgebouwen... nadat begin deze maand demonstranten het parlement hadden bezet. De man die gisteravond laat is doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost... is de Amsterdamse crimineel Inkomar Balentin. Dat bevestigt de politie. Balentin zat meerdere malen vast en raakte in 2013 gewond bij een aanslag... Volgens de politie was de liquidatie bij een metrostation een gerichte actie. Er is meerdere keren geschoten. De moord is door meerdere mensen gezien en de politie heeft kogelinslagen gevonden in huizen. De Britse marine heeft Iran vrijdag gewaarschuwd dat de olietanker een vrije doorgang moest krijgen door de straat van Hormuz. Dat gebeurde kort voordat Iran het schip enterde, blijkt uit een geluidsopname. Iran geeft het bevel dat het schip zijn koers moet verleggen. Kort daarna namen leden van de Iraanse Republikeinse Garde de tanker over. Het schip ligt nu in een Iraanse haven aan de ketting. In Pakistan zijn zeker acht doden gevallen bij onder meer een zelfmoordaanslag. Bij een politiepost werden twee agenten doodgeschoten. Toen hun lichamen bij het ziekenhuis werden afgeleverd... blies daar een vrouw zichzelf op. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban in Pakistan.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 sometimes I'm down on my knees Sometimes I try to embrace all my insecurities So I won't wear makeup on Thursday Cause who I am is enough And there are many things that I could change so slightly But why would I succumb to something so unlike me?